Ik ben Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Turkse stad Izmir heeft een jongen van 16 geschoten op een politiebureau. Twee agenten zijn gedood en twee anderen raakten gewond. De jongen is opgepakt. Mogelijk wilde hij wraak nemen dat hij had vastgezeten op een politiebureau. Hij zegt dat hij daar mishandeld is. Criminelen gebruiken steeds vaker binnenhavens voor het verplaatsen van drugs. Dat zijn havens die niet aan zee liggen, maar bijvoorbeeld aan een rivier of kanaal. Het platform Veilige Ondernemen Oost-Nederland geeft daarom ondernemers in de havens training. Want dat er drugs wordt verhandeld staat vast. Ja, wij komen natuurlijk op eh, nou ja, zeg maar ondermijningsavonden met ondernemers in contact. Ook uit de transportwereld. En die komen dan toch nog eens even onder vier ogen van... ja, we hebben dit wel aan de hand gehad. En dat willen we eigenlijk niet. Volgens hem komen containers met cocaïne via het water... naar onder andere Nijmegen, Arnhem en Tiel. Chauffeurs en bedrijven kunnen onder druk zijn gezet of misleid. In Colombia zijn tientallen militairen ontvoerd. Dat gebeurde in een gebied waar rebellen de baas zijn. 45 militairen waren bezig om de illegale teelt van coca-bladeren te bestrijden... toen ze werden omsingeld en meegenomen. In Colombia is er al tientallen jaren strijd tussen het leger en gewapende rebellengroepen. Een noodpakket met een zaklamp, radio en voedsel in blik... voor als bijvoorbeeld de stroom voor een lange tijd uitvalt. Die oproep om die in huis te hebben hoor je al wel langer van de overheid. Maar om het tijdens een noodgeval ook een beetje leuk en smakelijk te houden... hebben de hulpdiensten in Rotterdam iets extra's bedacht. Een speciaal kookboek. Het meest rampzalige kookboek voor als er pittige tijden aanbreken heet het. Er staan recepten in met de spullen die in je noodpakket zitten. Nou, onder andere een eh, recept om met, eh, met behulp van bonen en eh, Italiaanse harde worstjes... om daar een, een bonenstoof van te maken. En zo zijn er een aantal ja, leuke en smakelijke gerechten ontwikkeld. Italiaanse vega bonensalade onder andere, die door de studenten van het Albeda College zijn, zijn ontwikkeld. Dus eigenlijk ja, voor iedereen wat wils. De hulpdienst in Rotterdam hadden eerder ook al de meest rampzalige app gelanceerd. En daarin staan ook allerlei tips over noodgevallen en het noodpakket dat je daarvoor nodig hebt. Het weer veel grijs en in Groningen nog wat regen. Vanuit het zuidwesten zijn er steeds meer opklaringen. Vanmiddag is het droog met af en toe wolken en wat zon. Het is dan 21 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A2 richting Amsterdam heb je drie kwartier vertraging tussen Nieuwegein en Breukelen.